Door Almegens met het NOS-journaal. Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw getroffen. Er is nog niets bekend over de gevolgen. Twee weken geleden richtte een aardbeving van 7,0 en een serie andere bevingen verwoestingen aan op Lombok. Zo'n 460 mensen kwamen om het leven en honderdduizenden mensen, 15% van de bevolking, raakten hun huis kwijt. Maarten van der Weijden heeft na een rustpauze van enkele uren zijn elfstedenzwemtocht zwemtocht hervat. Van der Weijden had een zware nacht Onderweg naar Workum heeft hij daarom zo'n drie uur gerust. had veel last van pijn, liet hij vannacht weten. Naar eigen zeggen is zijn spierkracht weg. Ook motiveert het vooruitzicht van nog eens 120 kilometer zwemmen naar Leeuwarden niet. Toch is hij rond 7 uur vanochtend verder gezwommen. Van der Weide houdt zijn sponsortocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ecuador heeft de grens gesloten voor Venezolanen. Alleen Venezolanen met een paspoort mogen het land nog in. Maar de meesten hebben alleen een identiteitskaart. De laatste tijd kwamen via Colombia meer dan 4000 Venezolanen Ecuador in. Vandaar reizen velen door naar familie in Peru en Chili. Colombia heeft bij Ecuador geprotesteerd tegen de grenssluiting. Volgens de VN zijn er sinds het begin van de crisis in Venezuela... ruim 2,3 miljoen inwoners gevlucht naar landen in de regio. In Os heeft een man vannacht een mondvol bloed naar een agent gespuugd. De man van 38 kreeg net op dat moment eerste hulp van de politie... omdat hij bebloed op de grond zat. Vermoedelijk was hij onder invloed van drank en drugs. Tijdens de aanhouding zijn meerdere agenten bedreigd en mishandeld. Allemaal hebben ze aangifte gedaan. Het weer vandaag grotendeels bewolkt, alleen in het zuidoosten geregeld zon. Vooral in het westen ook af en toe regen. Tot 22 tot 26 graden. Morgen eerst plaatselijk een bui, maar smiddags breekt de zon door. Wordt het zo'n graad of 23.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 I like mine kiss. Up or down, I never frown. X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. Ja, goedemorgen met uh, How Do You Like Your Ex in the Morning. Het trio Mulder en Mulder Goedemorgen ZFM jazzluisteraars. Uh, welkom bij de alweer zoveelste uitzending van ZFM Jazz op zondag. Een van de langslopende radioprogramma's in de geschiedenis van ZFM. Ehm, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Een programma met van alles wat uit de platenkast. En we gaan verder, onmiddellijk zal ik maar zeggen, met Ray Bryant, Laura. prachtig Ray Bryant. Ehm, het stuk, prachtig eh, stuk door velen gespeeld. Laura. We gaan nu naar een eh, gitarist. En die ook een wonderlijke geschiedenis heeft. Mogen we stellen. En dat is eh, Oscar Moore. Die heeft ontzettend veel succes gehad in het orkest van Nat King Cole. Hij heeft gespeeld eh, bij eh, Jamal. En eh, het grappige is, de, op enig moment, op het hoogtepunt van zijn, van zijn spelen... heeft hij zijn gitaar aan de muur gehangen... en is vervolgens nog bijna 25 jaar doorgegaan als eigenaar van een benzinestation en metselaar. Je kan maar leuke dingen in je leven willen en eh, een keus maken. We gaan nu luisteren naar Oscar Moore. This will make you love again. This will make I stake my dreams on you. This will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. I should have known to never judge a heart by a kiss. This will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see all the fools I break the rule. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. feel you see. This will make you laugh. But it's not funny to me. This Will Make You Laugh Again. Oscar Moore. En dan gaan we nu naar Art Pepper. Art Pepper, een uh, alt-saxofonist, groot geworden in de periode dat de West Coast Jazz in de jaren 50 opkwam. En hij hoort thuis in het rijtje eh, onder meer eh, Chad Baker, um, ehm, baritonman Jerry Mulligan en drummer Shelly Man. We gaan luisteren naar het stuk Why Are We Afraid? We gaan nog een stukje horen van deze man... wiens leven eh, gekenmerkt is door vele malen opname... ofwel in de gevangenis, ofwel in de afklik, eh, afkikklinieken. En ehm, misschien maakt dat wel dat eh, mensen die zo'n leven hebben... zo mooi spelen. We gaan nu luisteren naar nog een stuk van Art Pepper. Anthropology. is het sextet van Ziggy Gerhard. Uh, jazz uit Duitsland. Ziggy Gerhard was een, eh, een heel goed uh, swinggroep... die geopereerd heeft van 1953 tot 2013. Een van de langst, langst achtereen spelende swinggroepen in Duitsland. En zij ehm, ze hebben ooit een cd gemaakt met alleen maar stukken van Cole Porter. Eh, waarvan we net hoorden I Love You. En ik ga nog een stuk laten horen. En dat is een, uh, een standard van Cole Porter. What is this thing called love? einde van het uh, eh, Swingtet and Brass ensemble van de Duitser Ziggy Gerhard. Dan is het nu tijd voor een oer-Nederlandse groep. Een groep opgericht in 1949 door uh, Rufy Hutting. Een bekende in de oude stijlwereld. Dat is de, een beetje de grondlegger van de Nederlandse Dixieland wordt hij genoemd. En eh, die heeft eh, jarenlang de Downtown Jazzband geleid. Ik ga nu eh, laten horen een, een stuk waarin onder meer Menno Daams... die hier in Zandvoort ook hoge ogen heeft gegooid... de Nederlandse topklarinetist Jack Stouten... Barry Blok, een rietblazer... Eelco van Velzen, een uitstekend trombonist... Roefie Huting de leider op piano. Alex Milo op de bas. En Wim Kegel, ook een uh, oude bekende op slagwerk. En Hans Rusch op gitaar. En het nummer heet Change. Downtown Jazz Band met het nummer Change. En ik laat nog een stukje horen van deze cd. Het orkest is overigens 61 jaar in de weer geweest. 61 jaar achter elkaar gespeeld. En met succes. Ik laat nog één stukje horen van de Downtown Jazz Band. En dat is de Thinking Blue. Zeker. Ehm, een platenmaatschappij heeft altijd ideeën over hoe ze nog meer op de markt kunnen brengen... en hoe ze nog meer de luisteraar kunnen uitpersen. En zo heeft eh, Columbia, tevens ook eh, filmproducent... Eh, een cd uitgebracht, Jazz at the Cinema. En daar staan stukken op die gespeeld worden door beroemdheden. En die allemaal gebruikt zijn, die stukken, in films. Zoals wat we nu hoorden. Chad Baker, die speelde het nummer Autumn Leaves. En dat komt weer uit de film Le Porte de la Nuit. We gaan nu naar een zangeres. Eartha Kitt. Dat is eh, Amerikaanse actrice en jazzzangeres. Ster van de buurne. En bij het grote publiek bekend geworden in de jaren 60 als Catwoman in de televisieserie Batman. En als zangeres bekend geworden door de meer dan zwoele kersthit Santa Baby. En waarom is ze zo bekend? Eh, waardoor is ze zo bekend? Door haar bibberstem. Eh, je moet ervan houden. En eh, het, soms is het net zo'n lachgasstem. We hadden ooit een een mannelijke zanger Jimmy Scott... die ook een extreem hoge stem had. En uh, zij is daar een beetje de tegenhanger van.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 If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away you go away. But if you stay, I'll buy you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll worship your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, go, I will cry, though the good is gone from the word goodbye.